Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Het eerste grote tv-debat tussen bondskanselier Scholz van de SPD en CDU-leider Merz heeft geen grote winnaar opgeleverd. De twee kruisten de degens over thema's als migratie, de economie en de rol van Duitsland op het wereldtoneel. Volgens de laatste peilingen wordt de CDU twee keer zo groot als de SDP. De christendemocraten zouden verreweg de meeste stemmen krijgen, direct gevolgd door de radicaal rechtse AFD. Het debat lijkt daar nauwelijks verandering in te brengen. Uit een peiling van de Duitse zender ZDF blijkt dat kijkers Merz net iets beter vonden dan Scholz. Maar ook dat ze nauwelijks verrast werden door het debat. De Israëlische delegatie die gaat onderhandelen over de tweede fase van het staakt het vuren met Hamas... is aangekomen in Qatar, zegt het kantoor van premier Netanyahu. De eerste fase ging op 19 januari in en geldt in beginsel tot begin maart. Over de tweede fase moet nog onderhandeld worden. In die fase moeten nog meer gijzelaars vrijgelaten worden... in ruil voor honderden Palestijnse gevangenen. En het Israëlische leger moet zich verder terugtrekken. Of het zover komt lijkt allerminst zeker. De Israëlische krant Haaretz schreef vandaag op basis van anonieme bronnen... dat de delegatie in Qatar er voor de show zou zijn... en dat Netanyahu geen tweede fase wil. In India heeft het leger 31 Maoïstische rebellen gedood. Bij de actie in de bossen van de deelstaat Chachigarh zouden ook twee Indiase militairen zijn omgekomen. Al sinds de jaren 60 wordt er strijd gevoerd tussen het leger en de Maoïstische rebellen. Daarbij zouden sinds het begin van de conflicten meer dan 12.000 mensen zijn omgekomen. Het tennistoernooi in Rotterdam, het ABN AMRO Open, is gewonnen door Carlos Alcaraz. De Spanjaard was in drie sets te sterk voor de Australiër Alex de Minaur. Voor Alcaraz, die eerder onder meer twee keer Wimbledon won... is het de eerste keer dat hij een indoor toernooi wint. Het weer, het koelt af tot het vriespunt vannacht.